In diverse regio's wordt het probleem aangepakt. Zo gaat de brandweer in Rotterdam bij een automatische melding voortaan eerst bellen met het gebouw waar het alarm vandaan komt. In veel gevallen blijkt dan dat er niets aan de hand is. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat de interventiewet wordt aangepast. Die wet maakt het mogelijk om in te grijpen bij banken met financiële problemen. In het tv-programma Buitenhof zei Dijsselbloem dat hij eerder wil kunnen ingrijpen als het dreigt mis te gaan bij een bank. Over SNS Reaal zei Dijsselbloem dat de onderdelen van het bedrijf te veel met elkaar vervlochten waren om de bank uit elkaar te kunnen trekken. In Odilia Peel in Brabant is een stunt met een auto flink misgegaan. De bedoeling was om zo lang mogelijk op de motorkap van een rijdende auto te blijven liggen... en daar een filmpje voor internet van te maken. Een man van 20 viel er bij de eerste poging vanaf... en bij een tweede keer proberen viel hij weer... maar nu kwam hij onder de rijdende auto terecht. Hij raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Pakistanse meisje Malala, dat in haar hoofd was geschoten door de Taliban, heeft in Birmingham een nieuwe operatie ondergaan. Haar toestand is stabiel. Tijdens de operatie van vijf uur is een implantaat en een plaat in haar hoofd gezet. Het meisje van 15 werd in oktober aangevallen door de Taliban nadat ze campagne had gevoerd voor onderwijs aan meisjes. In de eredivisie is Ajax geklommen naar de tweede plaats achter PSV. In Venlo wonnen de Amsterdammers met 3-0 van VVV. FC Twente leed een thuisnederlaag tegen FC Utrecht. In Enschede werd het 2-4. Eerder vanmiddag won NEC van Vitesse. Het werd 2-1 voor de Nijmegenaren. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen droger en de wind zwakt iets af.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 Via de kabel op 104.5. En in